Dit is door negens met het NOS-journaal. De storm leidt op verschillende plaatsen tot overlast. De ochtendspits viel mee, maar langs de A13 bij Delft is een boom omgewaaid en op de snelweg terechtgekomen. Op de A9 bij Akersloot waaide een aanhanger van een vrachtwagen om. Rijkswaterstaat waarschuwt om in de kustprovincies niet met lege vrachtwagens, aanhangers of caravans de weg op te gaan. Op Schiphol leidt de storm tot annuleringen en vertragingen. Vanwege de zware windstoten heeft het KNMI nu ook voor Zeeland code oranje afgekondigd. Eerder gebeurde dat al voor de andere kustprovincies. Verzekeraar ASR neemt Generali Nederland over. Daarvoor betaalt ASR 200 miljoen euro. De polissen van 200.000 klanten worden overgezet en kantoren worden samengevoegd. Een onbekend aantal banen wordt geschrapt. Bij Generali Nederland werken 350 mensen. Het kantoor van het bedrijf in Amsterdam wordt in de loop van volgend jaar gesloten. De leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, gaat niet naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties die vandaag begint. Ze heeft het te druk met de veiligheidskwesties in eigen land, zegt haar woordvoerder. Myanmar krijgt veel kritiek vanwege het geweld tegen de Rohingya-bevolking die massaal naar Bangladesh vlucht. Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi heeft zich daar nauwelijks over uitgelaten. De Amerikaanse homorechtenactiviste Edith Windsor is overleden. Ze was 88 jaar. Een zaak die door haar was aangespannen leidde er twee jaar geleden toe dat mensen van hetzelfde geslacht in alle Amerikaanse staten mogen trouwen. Eerder zorgde ze er al voor dat homohuwelijken die in het buitenland waren gesloten in de VS werden erkend. Zelf was Windsor in 2007 op 81-jarige leeftijd in Canada getrouwd met haar vriendin. President Obama noemde Windsor een stille held die door haar volharding heeft gezorgd voor meer gelijkheid in Amerika. Het weer. Aan de kust staat een westerstorm. Op de Wadden is kans op windkracht 10. In het binnenland zijn windstoten van 80 km per uur mogelijk. Later op de dag neemt de wind af. Verder is het wisselvallig wordt het 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Schiphol. 3 kilometer file... Er liggen stukken dakbedekking op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht, vertraging daar zo'n 10 minuten. Op de A4 richting Rotterdam bij Den Horen, 8 kilometer, kost je zo'n 20 minuten extra. Na 9 Amstelveen richting Alkmaar bij knoop het Kooimeer, 5 kilometer file na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken afgesloten, vertraging zo'n 30 minuten. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Zuid, 4 kilometer... Daar liggen bomen op de weg. Twee rijstroken zijn er afgesloten. Vertraging ongeveer 30 minuten. Na een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht, 6 kilometer. Alle rijstroken daar zijn weer vrij, vertraging nog zo'n 20 minuten. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Knoop het Gouwen, 9 kilometer. Ook daar is de vertraging ongeveer 20 minuten. En door werkzaamheden op de N214 Leerdam richting Papendrecht...